uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Onderzoekers die het verraad van Anne Frank analyseerden met moderne technieken... komen met een theorie die eerder nauwelijks is onderzocht. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Volgens de onderzoekers zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg... Hij zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven... om de veiligheid van zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs voor deze theorie werd niet gevonden... maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. Voor de vierde keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd, meldt de Japanse kustwacht. Volgens Japan gaat het mogelijk opnieuw om een raket. Het projectiel is in de Japanse zee terechtgekomen. Eerder deze maand claimde Noord-Korea dat het hypersonische raketten had gelanceerd. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel. Een hypersonische raket is zeer snel en lastig te onderscheppen. De Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in de synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerde en de dader is nog onduidelijk. Zaterdag gijzelde een gewapende man tien uur lang een rabbijn en drie anderen. Waarom is onduidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is gisteravond een man van 22 gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar, meldt de politie op Twitter. Het is de derde schietpartij op één dag in Amsterdam. Zondagmiddag rond 12 uur werden er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. En rond 7 uur kwam een 16-jarige jongen om het leven door één of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost. Het weer, vooral in het westen geregeld zon. Want inwaarts veel bewolking en mogelijk wat regen bij een graad of 8.